In Cairo zijn zeker 140 mensen gewond geraakt toen betrokken. Ongeveer duizend demonstranten waren naar het gebouw van het ministerie van Defensie getrokken. Daar wilden ze betogen voor snelle democratische hervormingen. Volgens ooggetuigen begonnen tegendemonstranten en relschoppers met stenen en brandbom te gooien. Agenten en militairen gebruikten traangas en losten waarschuwingsschoten om de groepen in het centrum van Cairo uiteen te jagen. Het weer bewolkt en op veel plaatsen regen en wind. In de noordelijke kustgebieden zwaar windstoten. Ook overdag onstuimig en regenachtig bij temperaturen rond 17 graden.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 Dat meldden Amerikaanse media. Drie mensen raakten gewond. Op de rolschaatsbaan in het stadje in Texas was een besloten verjaardagspartijtje aan de gang toen een familielid van de jarige na een ruzie begon te schieten. De man is zelf ook om het leven gekomen. In de Egyptische hoofdstad Cairo zijn bij massale vechtpartijen tussen demonstranten zeker 230 mensen gewond geraakt. Enkele duizenden demonstranten waren naar het gebouw van het ministerie van Defensie getrokken. Daar wilden ze betogen voor snellere democratische hervormingen. Volgens ooggetuigen begonnen tegendemonstranten en relschoppers vanaf daken met stenen en brandbommen te gooien. Agenten en militairen gebruikten traangas en losten waarschuwingsschoten om de groepen in het centrum van Cairo uiteen te jagen. De verdachte van de twee bloedige aanslagen in Noorwegen heeft kort voor zijn daden een lijvig manifest gepubliceerd op internet. Dat melden Noorse media. Het 1500 pagina's stellende geschrift is getiteld een Europese verklaring van onafhankelijkheid. Bestaat uit een politieke uiteenzetting over de strijd tegen de multiculturele maatschappij, gedetailleerde beschrijvingen over het maken van bommen en een nauwgezet dagboek over de voorbereidingen voor de aanslagen van afgelopen vrijdag. De laatste bijdrage is gedateerd op vrijdagmiddag rond 12 uur. Enkele uren voor de explosie in het centrum van Oslo en het bloedbad op het eiland.